werkte foto van Howard Webb naar zijn volgers. Webb stond daarop afgebeeld in een shirt van Manchester United. Babel had erbij geschreven... en ze noemen hem een van de beste scheidsrechters. Wat een grap. Webb, die afgelopen zomer de WK-finale Nederland-Spanje floot...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 There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? I said something wrong now I long for yesterday yesterday Love was such an easy game to play I need a place to hide such an Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> ja. We hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, toen het gaat natuurlijk, ja. dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend zand. En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind dat, vind ik, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de waar met plastic rozen. En zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? se méfie des gourmets. Il vous passe la muselière. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, promettant d'être sage, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vont par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille Hein, je sens bien qu'il se méfie. Hein, vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Just avant, Just avant mariage. mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van Radio Nostalgia. Op de 50 plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf... Met uh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? En op 7 ABBA, uh, ABBA bedoel ik. niet ABBA, ABBA. Oh, ABBA. ABBA. Uh, <laughs> I have a dream. Laat me horen daar. Oké, okay, komt je aan. Ramona, I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart? filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? worth the while. Ja, nou, dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat? dat? Eh, nou, Joop? Anifert, Björn. Oh, weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, van Evergreens van Radio mm. Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jong van. Voor eh, eh, eh, luisteraars thuis, Joop van Ness heeft zijn bril vergeten. Dus, dus- hij is een beetje, hij is een beetje, <laughs> zijn we een beetje te plagen hier ook.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 of time. Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kids, it doesn't matter what you are. Tongue, skin, rascal, morph, walkers, even Keith Chegwin. Everybody, everywhere, stop snogging attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last the making out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So put on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying living Got to do my best pop quiz. I got the one and only Okay, guys, ready, Vince? No, I'm completely ready when you are, Shaky. Neil, does anybody know where the toilets are? Mike, what's all this money really ending up to charity? Oh, Michael, hi, Cliff, it's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, your majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living the whole dog. here somewhere. Well, I feel sorry for the elephant. So here we are in the middle of a 12 inch. Just the same as a 7 inch, really, except you get 5 inches of nothing in the middle. Oh, mind you, it does cost an extra quid. Yeah, that's the point. So listen, listen, we've got to clear the here for nothing. It's still boring. I was looking forward to some raunchy guitar legs. All right, mate, let this raunchy guitar. All right, I will. boy, even like he's not dead. Dave, back. Come on, guys. know where the toilets are. Mike? It's all this money We have to go to charity. Stop, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Ja, dat waren de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 lente zo pril. Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had.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 Ja, Sinterklaas. <laughs> nee, die komt eh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Joop. Eh, Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Katsian... Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar eh, Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch Jong en Van Gamelang. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kant. Tempo doelo, tempo doelo in dat verre, verre land. Ach, Kasjan, het is voorbij ja, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sajerlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën... Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. doe beeldig, beeldig mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karto met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Sebastian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan het is voorbij. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, to mention I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more much more than this.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 Het Nederlandse Openbaar Ministerie maakt dat op uit logboeken die zijn gevonden bij Potsch. De Nederlandse Transavia-piloot zou aan andere piloten hebben verteld dat hij dode vluchten heeft uitgevoerd voor de Argentijnse junta. Die vluchten werden gedaan met propellervliegtuigen. De logboeken zijn overgedragen aan de Argentijnse justitie. Die moet beslissen of Potsch wordt vervolgd. In het kader van het onderzoek zijn vandaag vier getuigen gehoord... die een verklaring tegen Potsch hebben afgelegd. Acht andere getuigden in het voordeel van Potsch. In Tunesië zijn alle scholen en universiteiten voor onbepaalde tijd gesloten... De regering wil met die maatregel een eind maken aan de al drie weken durende demonstraties in het land. Bij de onlusten vielen in het afgelopen weekend 14 doden. De betogingen zijn gericht tegen de hoge jeugdwerkloosheid en de corruptie bij de overheid. De protesten zijn de hevigste sinds president Ben Ali in 1987 aan de macht kwam. De regering schrijft de onrust toe aan buitenlandse partijen en noemt de protestacties terroristisch. Er komt een hulpfonds voor patiënten van een orthopedisch chirurg uit Purmerend. De arts heeft in het Waterland ziekenhuis verkeerde behandelingen uitgevoerd. Tegen de arts zijn inmiddels 88 klachten ingediend. Onder andere door mensen die door een operatie arbeidsongeschikt zijn geraakt. De arts is afgelopen zomer ontslagen. Lionel Messi is gekozen tot de beste voetballer van